Uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Venezolaanse president Maduro zegt te gaan bewijzen dat hij de verkiezingen heeft gewonnen. Die belofte volgt na druk vanuit binnen- en buitenland om de resultaten van de omstreden verkiezingen openbaar te maken... Afgelopen zondag riep de officiële kiescommissie van Venezuela... zittend president Maduro uit tot winnaar met 51 van de stemmen. Maar volgens de oppositie klopt die uitslag niet. En ook in onder meer de EU wordt de verkiezingswinst van Maduro in twijfel getrokken. De zittend president van Venezuela zegt dat hij nu bereid is om 100 van de gegevens te presenteren. De hoogste leider van Iran, Ayatollah Khamenei, leidt vandaag de begrafenisgebeden voor Hamas-leider Haniyeh. Dat meldt de Iraanse staatstelevisie. De begrafenis is in de Iraanse hoofdstad Teheran, waar Hani, Haniyeh gisterochtend werd gedood. Volgens de New York Times heeft Khamenei in Iran het bevel gegeven om een directe aanval op Israël uit te voeren als vergelding voor de dood van Haniyeh. Wanneer en in welke vorm deze aanval zal komen is niet duidelijk. Eerder had Gaminei al gedreigd met zware straffen tegen Israël. De 17-jarige jongen die werd opgepakt na de dodelijke mesaanval in Southport... is aangeklaagd voor drie keer moord en tien pogingen tot moord. Bij de steekpartij bij een dansles voor kinderen kwamen maandag drie meisjes om het leven. Acht kinderen en twee volwassenen raakten gewond. Het is nog niet duidelijk wat het motief was. Er wordt niet uitgegaan van een terroristische daad. De 17-jarige is de enige verdachte van de steekpartij... die in het Verenigd Koninkrijk tot onrust heeft geleid.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 Dan staan ze niet te klein en al De kraaien is de rijkdom van het veld. Het uur haast honderd, een is heerskepaar. Ze boeren en toender, ze bloeien altijd. kanker. De tune van Tour de Stad. De platte de lied van Kurt Norris kort ze aan de bed. Ze jeuzelt honderd uit en de taal die men haar bijbracht had. Haar hij droog terug dat ze naar binnenkomen mat. Het is nou haast van toe mensen Europa tovert naai. Het van jongt en What does it mean? Why, it's the study of the chemistry between you and me. Biology, that bive Your body is pumped next to me You got that sensuality I know I love what you do And you do what you do You got me pumped get into the vibes I'm sending you right here.